Jan van der Putten met het NOS-journaal. Jaarlijks overlijden tientallen vrouwen omdat ze in het RIVM. Van de vrouwen die de afgelopen twee jaar zijn opgeroepen... liet maar 60% een uitstrijkje maken. In 2015 was het nog ongeveer 65%. Elk jaar overlijden volgens het RIVM zeker 120 vrouwen... die niet meededen aan het bevolkingsonderzoek. Het dodental na de aardbeving bij het Indonesische eiland Lombok is verder gestegen naar 91. Er zijn honderden gewonden. De beving had een kracht van 7,0. Uit vrees voor naschokken zijn duizenden mensen geëvacueerd. In een groot deel van het getroffen gebied is de stroom uitgevallen en zijn duizend gebouwen ingestort. In Venezuela zijn zes verdachten opgepakt voor de vermeende aanslag van zaterdag op president Maduro. Volgens de regering hadden ze twee drones geladen met explosieven en die tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde tijdens een toespraak van Maduro bij een militaire ceremonie in Caracas. De president bleef ongedeerd. Saudi-Arabië heeft de ambassadeur van Canada het land uitgezet... en de eigen ambassadeur uit Canada teruggeroepen. En ook worden alle nieuwe handelstransacties opgezegd. Aanleiding is de oproep van Canada om burgerrechtenactivisten vrij te laten. Volgens Saudi-Arabië bemoeit Canada zich met interne zaken. Als gevolg van de droogte en de lage waterstanden in de rivieren komt zeewater steeds verder het land in. Rijkswaterstaat neemt nu maatregelen om de verzilting ten oosten van Rotterdam bij de Lek en de Hollandse IJssel tegen te gaan. Er wordt extra zoetwater uit de Maas aangevoerd. Dat gebeurt via de sluizen bij Tiel. Die gaan daarom dicht voor het scheepvaartverkeer. Schepen die vanuit Duitsland naar Amsterdam moeten kunnen omvaren via de Nederrijn langs Arnhem. Het weer vandaag zonnig en droog en op de meeste plaatsen tropisch warm.